Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Zuid-Koreaanse president dit jaar beginnen met de aanleg van een spoorlijn... die Zuid- en Noord-Korea met elkaar verbindt. Dat zei hij in een toespraak tijdens de herdenking van de bevrijding van het Koreaanse schiereiland... dat tussen 1910 en 1945 werd bezet door Japan. President Moon wil ook de Verenigde Staten, China, Rusland, Japan en Mongolië betrekken bij het project. Verder zei hij dat hij hoopt dat de top met Noord-Korea volgende maand een stap wordt naar nucleaire ontwapening op het schiereiland. Meer dan 2 miljoen mensen zijn sinds het begin van de crisis uit Venezuela gevlucht, meldt de VN. De helft van hen is ondervoed. Venezuela kampt met de gevolgen van een economische en politieke crisis. In het land zijn grote tekorten, waaronder aan voedsel en aan medicijnen. De meeste Venezolanen vluchten naar Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië. Maar veel van die landen kunnen de toestroom niet meer aan. Brazilië sloot onlangs tijdelijk de grenzen en Ecuador heeft afgelopen week de noodtoestand uitgeroepen. Nederlanders bewegen het meest van alle Europeanen. Van alle Nederlanders doet zo'n 80% wekelijks aan fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen. Terwijl het Europese gemiddelde op 44% ligt. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie, schrijft Dagblad Trouw. Voor het onderzoek werd vorig jaar van ongeveer 28.000 Europeanen vanaf 15 jaar in kaart gebracht hoe vaak ze bewegen. Twaalf gemeenten gaan in samenwerking met, de natuur, met het Natuureducatiefonds IVN zogenaamde tiny forests aanplanten. Dat zijn dichtbegroeide minibosjes ter grootte van een tennisbaan. Op die manier wil het fonds verstedelijkte gebieden groener maken. Ook dragen de bosjes bij aan meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Het weer, hier en daar kan wat mist ontstaan. Het blijft vandaag waarschijnlijk droog. De zon schijnt af en toe, maar in de loop van de dag kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten.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 I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think to help me get by. Oh, power and religion holding hands Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need peace. I need love need all the things that from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile.